City Dijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump wil dat de VS eigenaar wordt van de Gazastrook. Hij wil het gebied herontwikkelen. Palestijnen zouden volgens Trump een nieuwe plek buiten Gaza moeten krijgen. Hij denkt aan een plek in andere landen in de regio als Jordanië en Egypte. Het heeft Trump al eens vaker geopperd, maar dit keer zei hij dat er wat hem betreft geen tijdelijke opvangplek wordt gebouwd in die landen, maar een permanente plek. Een week na de crash met een vliegtuig en een legerhelikopter bij Washington... zijn alle lichamen van de slachtoffers geborgen. Na de crash vielen de brokstukken in een rivier. Alle 67 lichamen zijn inmiddels uit het water gehaald. Van één lichaam moet de identiteit nog worden vastgesteld. De oorzaak van de crash bij Washington is nog niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky is bereid om te praten over een einde aan de oorlog in zijn land. Hij wil in het uiterste geval zelfs onderhandelen met de Russische president Poetin... samen met Europa en de VS. Zelensky moest lange tijd niets weten van diplomatieke gesprekken. Hij zei altijd dat hij Rusland wilde verslaan op het slagveld. De Tweede Kamer steunt het plan van minister Matlener om Schiphol niet te snel te laten krimpen. Dit jaar gaat het aantal vluchten met zo'n 5000 omlaag... en dat is volgens Matlener voldoende om de geluidsoverlast te verminderen. Omwonenden zijn teleurgesteld. Zij hadden juist gehoopt op meer maatregelen. In het onderzoek naar de kunstroof in het Drents Museum zijn inmiddels honderden tips binnengekomen. Mensen tippen de politie onder andere over de, waar de verdachten mogelijk zijn geweest na het stelen van de Roemeense kunstschatten.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 De Amerikaanse president Trump wil dat de VS eigenaar wordt van de Gazastrook. Hij wil het gebied herontwikkelen. Palestijnen zouden volgens Trump een nieuwe plek buiten Gaza moeten krijgen. In de VS zijn de eerste migranten overgebracht naar Guantanamo Bay. Ze gaan naar een detentiecentrum op de marinebasis. Dat is een andere plek dan de beruchte gevangenis op Guantanamo Bay. Een boek over de moord op de 9-jarige Gino is na een dag alweer uit de winkels gehaald. De auteur kreeg bedreigingen binnen. Een van de zussen van de vermoorde Gino zei dat het boek is geschreven zonder dat de familie ervan wist. De uitgever zegt dat ze een verkeerde inschatting hebben gemaakt. Het weer droog en af en toe zon vandaag. Het wordt in de middag zo'n 8 graden.